Vleesvervangers zijn niet de oplossing. Vaak zit daar veel zout en suiker in. Met een plantaardiger dieet heb je volgens de onderzoekers minder kans op onder meer hartziekte, diabetes type 2 en bepaalde vormen van kanker. De drie mensen die om het leven zijn gekomen bij een politieachtervolging in Den Haag... zijn twee vrouwen en een man. Het Openbaar Ministerie vertelt wat er gebeurde. Rond tien over half vijf wilde de politie een voertuig controleren... omdat dat voertuig ja, opvallend rijgedrag vertoonde. Daarop werd een stopteken gegeven, daaraan werd niet voldaan... en vervolgens ging het voertuig er vandoor. Uiteindelijk botste de auto tegen een boom en brandde volledig uit. Bij de crash raakte ook een vrouw gewond, die ligt in het ziekenhuis. In Australië moet een man die bekend staat als de Aziatische El Chapo 16 jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor de smokkel van 20 kilo crystal meth. En heeft ook toegegeven dat hij de baas was van een enorme drugsbende. Die was ooit verantwoordelijk voor 70% van de meth-smokkel naar Australië. En het verbod gaat pas over een week in, maar ook in Australië worden de eerste kinderen nu al van Facebook en Instagram gegooid. Ruim een half miljoen gebruikers krijgen de komende dagen een melding dat hun account op slot gaat. Meta zegt niet hoe ze precies controleren of iemand oud genoeg is voor social media, zegt correspondent Meike Weijers. Wat we wel weten is dat ze eh, eh, onder meer een identiteitsbewijs kunnen vragen. Ehm, eh, en dat ze ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld een gezichtscan. maar wat ze allereerst doen is het gebruiken van algoritmes om te kijken naar het gedrag van gebruikers online. En aan de hand daarvan kunnen ze eigenlijk al vaak vaststellen of iemand 16 jaar of jonger is. Australië is het eerste land ter wereld met een social media verbod voor kinderen. Het weer. Op veel plekken schijnt de zon bij een graad of 8. Vanuit Zeeland komen er nieuwe wolken met regen die vanmiddag en vanavond over de rest van het land trekken. Morgen grijs maar droog bij max 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je nog 20 minuten vertraging tussen Soest en Naarden. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. De weg is eh, hier weer vrij.